Vijf uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Gibraltar mag een Iraanse supertanker nog minstens één maand vasthouden... heeft het Hoge Rechtshof van de Britse kroonkolonie bepaald. Het schip Grace One werd begin deze maand op verzoek van de Amerikanen aan de ketting gelegd... omdat het met ruwe olie onderweg zou zijn geweest naar Syrië. En daarmee zou het internationale sancties tegen Syrië schenden. De Iraniërs ontkennen dat het schip een Syrische bestemming had... en noemt het vasthouden een illegale kaping... Half augustus bekijkt de rechter op Gibraltar of de tanker langer aan de ketting blijft. De gevolgen van de aardbeving bij de Griekse hoofdstad Athene lijken mee te vallen. Door de beving met een kracht van 5,3 zijn een paar mensen licht gewond geraakt. Ook is er schade aan een aantal gebouwen, waaronder het Griekse parlement. De omvang van die schade is nog onduidelijk. In de haven van Athene is een oude ongebruikte fabriekshal ingestort. Daar was niemand aanwezig. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in de lift omdat de stroom was uitgevallen. De brandweer heeft hem bevrijd. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse kunnen nog een uur binnenkomen op de Via Gladiola... om in aanmerking te komen voor een kruisje. Het grootste deel van de tienduizenden deelnemers is inmiddels al gefinished. Vanochtend finishte een rolstoeler als eerste. Dinsdag begonnen 44.000 mensen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 3.000 vielen er de afgelopen dagen uit. De Tour de France is voorbij voor Wout van Aert. De Belgische renner van Jumbo-Visma kwam hard in val tijdens de individuele tijdrit... en bleef minutenlang liggen met een wond op zijn rechterdij. Van Aert viel toen hij in een bocht bleef hangen... aan een reclamedoek op een dranghek. Het weer nog, wolkenvelden en zon en in het binnenland een enkele bui. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond in het westen wat regen. Morgen flinke buien met ook kans op onweer, hagel en windstoten. In het oosten is er ook wat zon. En het wordt morgen 22 tot lokaal 27 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 De 20 beste hits van dit moment. Mijn naam is inderdaad eh, Jesse Sprikkelman en ik ben het komende uur bij. En langzaam tellen we af naar de absolute nummer 1. Want welke plaats is de meest favoriete plaats van iedereen in Nederland en België? En mooi aan de Top 20 is dat jij je mening kan geven over jouw favoriete plaat. En dat kan heel simpel via detop20.nl. Dus wat is jouw favoriete plaat van dit moment? Laat het weten via detop20.nl. En dat combineren we dan weer met airplays, downloads, streams. En zo ontstaat de top 20. Dit was vorige week de nummer 1. Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care. hadden vorige week ook een aantal nieuwe binnenkomers. En één daarvan was Kensington. En Bats kwam nieuw binnen op nummer 20. En staat deze week nog steeds op dezelfde plek. 20. vorige week nieuw binnengekomen. Deze week nog steeds op dezelfde plek. Nederlandse band Kensington Abets. Deze staat op nummer 19 deze week. van Panic at the Disco. Hey, look maar mee. Dat vorige week op 16 iets gezakt, dus naar plek 19. Deze week hebben we ook een nieuwe binnenkomen Die is van Eva Max. Eva Max heeft een lange tijd op een hele mooie plek, namelijk op de nummer 1 gestaan. Hier in de top 20 met Sweet Bub Psycho. Eh, die is ondertussen alweer eventjes uit, maar ze is terug met een nieuwe plaat. So I Am heet die plaat. die doet het ook weer heel erg goed en die is al vaak binnengekomen via de top20.nl. Eh, ze heeft trouwens ook in een interview gezegd, ik was op school een weirdo. Ik pestte iedereen en dat litteken heb ik lang meegedragen. Eva Max is nieuw in de lijst. So Am I is de, plaats van, of de naam van de nieuwe plaats. Deze staat er al even in en het past lekker bij het mooie weer. De zomerse klanken van Louis Fancy en Nicky Jam. Dit is Data La Vuelta op 17. 17. La noche está tan perfecta que bien te ves.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 Nieuw in de top 20. Martin Garrix en Summer Days. Nieuw binnengekomen op nummer 16. Dat is een, mooie plek. Op nummer 15 staat Davina Michel. Met Skyward vorige week stond op nummer 6 Dermot Kennedy en Power Over Me is een best wel een stukje gezakt. Deze week op 14. You got that power over me. Zometeen gaan we naar de nummer 12 toe. Die is voor de Jonas Brothers en Sucker. Maar eerst logischerwijze nummer 13 met Dusa en Piece of Your Heart. a piece of your heart, a piece of your love.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 Show me easy, show me I'll be what you want, and it's physical. Keep it Show me what you want. Now. stonden zij in de top 20. Hey, what up? This is your boy Flo Rida. This is Jesse J. highway jealous. 12. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Jonas Brothers en Soccer in de top 20. Vorige week op nummer 12 en deze week ook nog steeds. voor die Medusa en Peace of Your Heart. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En dat betekent dat er ook weer platen uit de top 20 zijn verdwenen eh, deze week. De nieuwe binnenkomers heb je al gehoord. Evan Mixo M op 18 en Martin Garrix Days op 16. Maar ja, welke zijn dan verdwenen? Welke hebben plaats moeten maken voor deze fijne platen? Onder andere Maan en Crisscross Amsterdam. Hij is voor mij vorige week op 19 nu weg uit de lijst. En veel mensen zijn er blij mee, maar ook heel veel mensen vinden het jammer. Billie Eilish is verdwenen uit de lijst. Met Bad Guy dus. Stond eh, vorige week op nummer 14. En eh, deze week eh, ja, ja, volledig verdwenen uit de lijst. Even kijken wat op nummer 11 staat. Dat is deze.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 Walk in the way I want. en Rock Me Home op nummer 9 deze week in de top 20. En daarvoor En Shawn is op nummer 10 en If I Can't Have You. Daarvoor liet ik je horen welke platen zijn verdwenen uit de lijst deze week. En één ervan was Maan samen met Chris Cross Amsterdam. En Hij Is Van Mij. Maar ze staat er gewoon nog in hoor samen. Niet met Hij Is Van Mij, nee zeker niet. Maan samen met Tabita en Kraantje Papi en dus ook Chris Cross Amsterdam.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 God knows stress I've been through all Toen ik hem voor de eerste keer op de radio hoorde, dacht ik oh, wat is dit een goed nummer. En toen hoopte ik heel erg dat hij in de top 20 zou komen. En toen eh, stopte ik me in het item, een tip voor de top 20. De week daarna kwam hij erin. En nu staat hij al heel lang binnen de top 10. Hij is wel ietsje eh, gezakt, maar dat maakt niet heel erg eh, veel uit. Nee, dat kan gebeuren. Billy Ray, Cyrus en Lil Nas X en All Time Road deze week op nummer 7 in de top 20. Daarvoor hoorde je een plaat die vorige week nieuw binnenkwam. Dat was Crisscross Amsterdam, een Maan en Moment. Moment, hoe je het ook wil noemen. Ehm, verder met Mabel, Don't Call Me Up. Die staat al een ruim ruime maand, een dikke maand, bijna twee maanden in de top 20. Vorige week op nummer 5, één plekje gezakt op nummer 6.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 En toen vertelde ik eh, zelf met een beetje verbazing dat het al 80 miljoen keer bekeken is op eh, eh, YouTube. De videoclip van, van Don't Call Me Up. Nou, dat is dan eigenlijk nog niet hele, nou, helemaal nog niet veel als je het gaat vergelijken met de videoclip van Con Calma van Daddy Yankee en Snow.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 A la yo pum pum girl con calma. Yo quiero ver como ella lo maneja Me ese pum pum girl. Tiene adrenalina medio de la pista, hazme lo que sea. A la yo pum pum girl. ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes stonden zij in de top 20. What's up? This is Kesha. Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. Yo, this is Matt Moore. Drie. 93 points, that means that... Nederland heeft het Songfestival gewonnen.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 En dat is best wel knap. Want meestal eh, zwakt het dan wel een beetje af na zo'n songfestival. Hebben mensen er wel mee gehad. Maar er wordt nog steeds gedownload, nog steeds getipt via detop20.nl. En er wordt nog steeds fanatiek geluisterd. En daarom dus deze week op nummer 3. Daarvoor die Daddy Yankee en Snow Colin Kalma. Die stond vorige week op nummer 8. En is weer wat gestegen naar nummer 4. Eh, welke het ook heel erg goed doet in eh, Nederland. Is een samenwerking tussen Marco Borsato en Armin van Buren en Davina Michel. Hoe danst wordt heel veel gestreamd, heel veel gedownload en ook getipt via dutop20.nl. Vorige week sprong het zo ineens naar nummer 4. En deze week staat hij op nummer 2.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 Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel en hoe het danst. Het einde van dit programma nadert. Zometeen natuurlijk de tip voor de top 20. Maar wat hebben we daarvoor? Natuurlijk de absolute nummer 1 de plaats. Waar het meest op gestemd is via detop20.nl. En dat wil ik nog even meegeven. Ja, ik vind dat er te weinig gebeurt. Doe het even. Laat even je mening weten over jouw favoriete plaat via de website van dit programma. Maar hij is ook veel gestreamd, veel gedownload en er wordt natuurlijk veel over gesproken op social media. De nummer 1 van deze week is nog steeds Justin Bieber en Ed Sheeran. Dit is I Don't Care. Dit is Yes. Hey, this is Ed Sheeran. Hey, what's up guys? This is Justin Bieber. Dit is I Don't Care.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 Op nummer 2 hoorde je Armin van Buren, Marco Borsato, Davina Michel, Hoe Het Danst. En op nummer 3 Duncan Lawrence en Arcade. En dat is mooi, want er staan twee Nederlandse platen in de top 3 van de top 20. Dit was weer de top 20 voor deze week. De lijst is samengesteld door middel van airplays, ook door middel van streams en downloads. En jouw mening, dat eh, weegt ook heel erg zwaar in dit programma. De top20.nl kun je mij eh, laten weten eh, ja, wat je wil horen, wat je goed vindt. En dan komt er weer een streepje achter te staan. En wie weet verdwijnt, eh, verschijnt, niet verdwijnt, verschijnt het dan hier in de top 20. Dit was hem voor deze week, maar natuurlijk niet voordat, ik we, voordat we je nog een tip hebben gegeven. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. Het is een eh, plaat die al in verschillende hitlijsten opduikt. Dat zijn een hitlijsten die net iets meer dan 20 plekjes hebben. En daarom verwacht ik ook wel dat hij binnenkort in de top 20 te beluisteren is. Eh, ik hoop het ook een klein beetje, want het is iets van Nederlandse bodem. Maar dat is dan toch altijd leuk. Het is van de rapper Snelle. Die kennen we nog van Scar. Scars is ook een tip voor de top 20 geweest. Volgens mij is hij niet in de lijst gekomen uiteindelijk. Ehm, en eh, Snelle heeft samengewerkt met een van de betere rappers. Met een van de bekendste rappers van Nederland. Namelijk Frenna. Samen hebben ze het nummer Plank Gas gemaakt. En ze werken dan ook weer samen met Danda Nisha en die naam zeg je waarschijnlijk niks, maar hij heeft dus ook weer meegewerkt aan Scars. Goed, misschien zit je niet zo in die rapwereld, maar ik raad het je wel aan om hem leuk te gaan vinden. Want het is erg leuk en ik denk dat hij binnenkort in de top 20 gaat verschijnen. Nieuw talent in Nederland. Dit is Snelle en dit was de top 20 voor deze week. Doei doei! Ik zit met niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrow. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo.